4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nog eens acht veiligheidsregio's gaan binnen korte tijd naar risiconiveau 2, ofwel zorgelijk. Het zijn Groningen, Flevoland, Zuid-Holland-Zuid, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Gelderland-Zuid. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. In deze gebieden zal de horeca eerder sluiten en mogen nog maar 50 mensen bij elkaar komen voor een feestje of een uitje. Ook kunnen de regio's eigen extra maatregelen afkondigen. In Amsterdam is in het Weesperplantsoen de eerste steen van het Holocaust-namenmonument gelegd. Het werd gedaan door een jeugdvriendin van Anne Frank. Het monument wordt een labyrint van gangen, 250 meter lang en opgebouwd uit tienduizenden unieke stenen. Op elke steen staat de naam van iemand die is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. De muren van het monument krijgen de vorm van vier Hebreeuwse letters, die staan voor in herinnering. Voor het openbaar vervoer in Zuid-Nederland is de komende 20 jaar zeker 3,5 miljard euro nodig. Er moet worden geïnvesteerd in knooppunten en infrastructuur rondom het spoor, zeggen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De provincies willen ook geld voor betere busverbindingen in Zuid-Nederland. Daar zou nog eens 2,8 miljoen euro voor nodig zijn. Andere delen van Nederland hebben op verzoek van het ministerie soortgelijke wensenlijstjes opgesteld. En namens tienduizenden huurders heeft servicekostenterug.nl bij Airbnb een schadeclaim ingediend van 300 miljoen euro. Dat zijn servicekosten die de huurders in rekening zijn gebracht. Airbnb rekende voor een overnachting twee keer servicekosten aan de huurder en aan de verhuurder. De rechtbank had al geoordeeld dat het volgens de Nederlandse wet verboden is aan twee kanten een vergoeding voor bemiddeling in vastgoed te innen. Het weer, buien, stevige wind, aan de kust krachtig. 19 tot 25 graden is het geworden. Morgen eerst droog, daarna weer buien en een temperatuur tussen de 15 en de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op de A7 vanuit Hoorn naar Zaandam. Tussen afgedwijde Wormer en Knop in Zaandam. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Het heeft te maken met de file op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Want er gebeurde een ongeluk bij Zaanstad Zuid. Ook daar staat 4 kilometer file. Politie doet onderzoek naar de toedracht. Er zijn drie rijstroken dicht. Naar verwachting nog tot half vijf vanmiddag. En ook verkeer op de A10 moet rekening houden met vertraging.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 yeah. yeah. Shorty said she coming with a breakfast, but she's so young, but pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't wanna no love. I just wanna make the moolala, yeah, the moolala I just wanna make the moolala la. Go home all screaming ooh la la, yeah. I don't wanna no love, no love, yeah. I don't want no love. I just wanna make the moolah la. I don't want love. yeah, yeah feelings connect Before they even look at you They move on to the next And I know Then they say Don't you worry I'm the one Then the very next day They say they're done And I don't wanna listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walk into a party Feeling out of place Everyone's too cool Everyone's too fake I try to start a conversation But I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string. Oh, and they say, don't you worry, I'm the one then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking a party, feeling out place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video?